Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. De hockeydames hebben hun goud van Tokio geprolongeerd. Maar makkelijk ging het niet. Nederland kwam al na zes minuten achter tegen China. Jibby Jansen maakte uiteindelijk in het laatste kwart de 1-1. In de shootouts die volgden was Nederland een maatje te groot voor de Chinezen. Met een glansrol voor kiepster Anne Venendaal. Ningma. Aarzeling, aarzeling en te zacht. Het is gedaan. Anne Veenendaal pakt Olympisch goud voor de Nederlandse vrouwen. En wordt nu besprongen en bejubeld. Ja, en voor het eerst in onze hockeygeschiedenis is het dubbel goud. Want de hockeymannen wonnen gisteren ook met shootouts tegen Duitsland. Nederland heeft nu 12 gouden medailles... en heeft daarmee het recordaantal gouden plakken van Sydney in 2000 geëvenaard. In Brazilië is een vliegtuig neergestort. Er waren 62 mensen aan boord. Het toestel stortte neer in de buurt van Sao Paulo. Op beelden is te zien dat het vliegtuig tollend uit de lucht valt. Het gaat om een binnenlandse vlucht van de vliegtuigmaatschappij Voepas. Over de oorzaak is nog niks bekend. In Schellinghout bij het Markermeer is een kitesurfer gewond geraakt. Hij werd bij het surfen plotseling de dijk overgeblazen... en klapte na 100 meter tegen een schuur. De watersporter is naar het ziekenhuis gebracht. En in Overijssel houden ze een speciaal stotterkamp... waar 50 jongeren uit acht Europese landen samenkomen. Ze wisselen ervaringen uit en dagen zichzelf uit... om juist te durven spreken in het openbaar. En dat bevalt wel, vertelt deze deelnemer. Het is heel bijzonder om met lotgenoten eh, zijn. Dat, dat, dat, dat, ja, dat, dat, gebeurt niet eh, ja, ieder, ieder, iedere week. En, en, en dan in, in, in zo'n groot, groot, groot, grote groep. En dan je eigen er, ervaringen en je moe, moe, moeilijkheden kunnen delen is heel bijzonder, denk ik.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 can be so long I stay Sunshine, oh so long I stay Sunshine, oh heart jam, can be so long I stay Call me Mister, send me the Eddie. Now I can't miss her. Zero, they hero, her body, her vigor. Zero, they hero, my yours got bigger. Shot. I'm in your liver. I read books and girls, I'm a giver. Sold you a dream, sold you a vision. I pull up late night, I deliver. Wanna call me Zed, wanna call me Mister. Send me the Eddie. Now I can't miss her. Zero, they hero, her body, her vigor. Zero, they hero, oh, my yours got bigger. Yeah. you give me the mic so I can step in the light? Cause I been the one that right, I got you in my sight.